De autoriteiten hebben de bevolking daarom opgeroepen zich voor te bereiden. Op Sint Maarten is een avondklok ingesteld en op alle eilanden zijn vandaag de scholen, winkels en vliegvelden gesloten. In Nederland hebben zware windstoten vooral in de kustprovincies gezorgd voor omgevallen bomen en afgerukte takken. De brandweer is vannacht op diverse plekken bezig geweest met opruimen. Op een industrieterrein in Voorburg waaiden de dakplaten van een bedrijfspand. Rondom het katshuis in Den Haag vielen enkele bomen om. En verder waren er verschillende meldingen van wateroverlast. Vooral in het midden en zuidoosten van het land viel plaatselijk veel regen. De Belgische preformateur Di Rupo gaat door met zijn werk. Koning Albert heeft zijn ontslag gisteravond geweigerd. De twee spraken urenlang over de moeizame onderhandelingen over een nieuwe Belgische regering. Die gesprekken zijn opnieuw in een impasse geraakt. De partijen kunnen het niet eens worden over onder meer de toekomst van het tweetalig kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. De Amerikaanse overheid blijft de inwoners van New Orleans steunen bij de wederopbouw. Die belofte deed president Obama bij een bezoek aan de stad, vijf jaar nadat hij werd getroffen door de orkaan Katrina. In augustus 2005 kwamen meer dan 1800 mensen om het leven bij het noodweer en de overstromingen. Verder raakten tienduizenden mensen dakloos. Veel van hen kunnen nog altijd niet terug naar huis. In Ecuador zijn zeker 38 inzittenden van een bus om het leven gekomen toen het voertuig van de weg raakte en over de kop sloeg. Het ongeval gebeurde in de bergen in de provincie Cotopaxi. Volgens de politie is de chauffeur in slaap gevallen. De buschauffeur had zeker zeven uur achter het stuur gezeten. Twaalf mensen hebben het ongeval overleefd. Het weer, vanochtend buien en een stevige wind.